Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet sluit niet uit dat het militaire hulp levert aan de Koerden in Noord-Irak... die strijden tegen het jihadleger van IS. Minister Timmermans spreekt in een brief aan de Tweede Kamer zijn steun uit... voor landen die nu al besloten hebben om wapens te sturen. Het kabinet vermoedt dat IS verantwoordelijk is voor genocide in Noord-Irak. In Groot-Brittannië is een huis van zanger Cliff Richard doorzocht... in verband met een mogelijke zedenzaak... Een woordvoerder van de politie zegt dat het gaat om een zedenzaak waarbij een jongen onder de 16 was betrokken. De zaak dateert uit de jaren 80. Er zouden spullen uit het huis van Cliff Richards zijn gehaald. Die worden nu door de politie onderzocht. Er is niemand gearresteerd. Er is geen verband met het grote politieonderzoek naar het misbruik door de overleden BBC-presentator Jimmy Savile. Rusland wil geen conflict met de rest van de wereld, zegt president Poetin. Hij wil het land kalm en met waardigheid opbouwen zonder dat het zich afsluit van de buitenwereld. Ook wil Poetin geen oorlog en wil hij een einde aan het geweld in Oekraïne... waar het leger en pro-Russische separatisten met elkaar vechten. In het centrum van de Oekraïnse stad Donetsk zijn mensen in paniek de straat opgerend... na enkele zware inslagen, mogelijk van afzwaaiers van gevechten aan de rand van de stad. Of er gewonden zijn is niet bekend... In de buitenwijken van Donetsk wordt voortdurend gevochten door het leger en pro-Russische rebellen. Nederland herstelt langzaam van de crisis. Dat bevestigen de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau, zegt minister Dijsselbloem. Hij noemt het herstel wel broos. Het CPB verwacht dit jaar een groei van driekwart procent. Dijsselbloem benadrukt dat de onrust in Oekraïne en andere landen een risico blijft voor de economie. Het weer, wisselend bewolkt en wat buien. Mogelijk met onweer en hagel. Het is ongeveer 20 graden. In het westen wat vaker zon en vanavond minder buien.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 En laat je de, het komende uur maar gewoon weer verrassen. Er staan fantastische nummers in. We beginnen zo meteen met de Steppenwolf en daarna de Temptations. En natuurlijk de reguliere Cliffhit. Voor de rest gaan we daar niks over zeggen.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 Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog with Twee uur is al een half uurtje onderweg en we hebben precies vier platen gedraaid. Want die van de Temptations was een beetje mislukt. Gaan we zo meteen opnieuw proberen. We hoorden The Steppenwolf natuurlijk met Born to be Wild. Daar begonnen we mee. Toen The Dire Straits en Brothers in Arms. Billy Joel met Goodnight Saigon, een verlaat protest. En Saigon heet nu ook eh, Ho Chi Minh-stad. En daarna uh, eh, tenslotte The Doors met Riders on the Storm. En hier zijn nog even In de herhaling The Temptations met Papa was a Rolling Stone. Hij krijgt dus gewoon weer dezelfde kuren. Dan houden we er gewoon mee op. Gaan we naar eh, de reguliere Cliff Hit. Die komt uit 1967, uitgebracht in september. En dat werd een top 10 hit. Een Tom Poes, wou ik zeggen. Kom ik daar nou weer op? Een top 10 hit. En de compositie is van Hank B. Marvin. Cliff met The Day I Met Marie. Nee, The Day I Met Marie, zei ik. Ogenblikje graag. still summer's day when nothing is moving, least of all me. I lay on my back in the hay. The warm sun was soothing, it made me feel good. The day I met Marie, the sound of her whispered hello came tiptoeing softly into I opened my eyes kinda slow, and there she was smiling. It made me feel good the day I met Marie. With the laughing eyes, she tossed her hair and tantalized. She came to touch me, then she'd gone just like a summer breeze. so soft on my brow, and the way that she said, Baby, go to sleep now. Baby, go to sleep now. I woke with a chill in the air. The warm sun no longer hung in the sky. I reached out, but she was not there She'd gone where she came from, but I still feel good to think I've known Marie with the laughing eyes. She'd toss her hair and tantalize. She came to touch me, then she'd gone just like, like a summer breeze. The Day I Met Marie. En dat was Cliff Richard uit 1967. Uit 1974 komt Leonard Skinner met Sweet Home Alabama. One, two, three. Heerlijke muziek van Leonard Skinner en Sweet Home, Alabama. Um, wie kent niet het eh, programma Nieuwe Oogst met André van Duin? En dat heeft hij natuurlijk te danken, zijn roem aan zijn optreden in dat programma. En eh, het eh, grootste onderdeel van zijn optreden in dat programma... dat was gebaseerd op dit nummer. How ah, well, everybody's heard about the bird. Uit de film eh, Full Metal Jacket. waren de, eh, de Trashmen en Servant Bird. Hey Joe, Jimi Hendrix, 1966. We gaan naar Abbey Road. Eh, niet naar de Zebrapad, nee, naar de LP. Toen de tijd nog. The Beatles. En wij draaien van het album nummer 1 van kant 1. Come Together. album Abbey Road Come Together, Here Come Old Flat Top. En dat waren de Beatles natuurlijk. Um, hoe je het ook bent of keert, of het nou een protestsong is of niet. Maar het volgende nummer, dat is eigenlijk wel het eikpunt van de jaren 60 sowieso. Hier is Procol Harum. door de heren Reed en Brooker, A Whiter Shade of Pale. En dat was werkelijk een fantastisch nummer. En dat blijft het gewoon de komende 90 jaar ook nog. Eh, we gaan eruit met eh, een nummer van John Lennon. Iets wat eh, volledig geen protestsong is, maar meer hoe zou een, een, een mooie wereld eruit kunnen zien. Imagine. de laatste plaat van een eh, aflevering van Matchbox, nummer 40 dan in dit geval, kun je je eigenlijk niet voorstellen. Imagine van John Lennon. Kijk. hebben we heerlijke muziek eh, mogen beluisteren... uit de periode van tijdens en na de Vietnamoorlog. Die duurde van 1955 tot 1975. We hebben alleen de jaren 60 en 70 en hier en daar wat jaren 80 eruit gehaald. En we hebben voor eh, nog wel meer uitzendingen. En die gaan we vast wel vullen, niet volledig. Maar uh, om en om, of uh, zo nu en dan eens even... om het niet te laten vergeten. Uh, zometeen tussen 4 en 6 Hans met zijn programma. En hij heeft een eh, heerlijk eh, onderdeel over de reddingsbrigade. Blijf dus allemaal luisteren. Het zit sowieso in het eerste uur, dus blijf gewoon met je oren aan die luidsprekers hangen. We zijn de volgende week weer met nummer 41.